Freddy van met het NOS-journaal. Aisha, de vrouw die naar Syrië was vertrokken om met een jihadstrijder te trouwen, komt voorlopig vrij. Ze hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te blijven als ze voldoet aan bepaalde voorwaarden. Welke dat zijn wil de rechtbank niet bekendmaken. De vrouw van 19 blijft nog wel verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De man die in Nijmegen was opgenomen met verschijnselen van ebola is niet besmet met het virus. De man kwam uit Sierra Leone en meldde zich zondagnacht bij de huisarts. Die stuurde hem onmiddellijk door naar het Radboudziekenhuis, maar hij blijkt de ziekte dus niet te hebben. Wat hij wel heeft is niet bekendgemaakt. Tot nu toe zijn er in Nederland geen ebola-gevallen geconstateerd. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 3,9 gegroeid in vergelijking met een jaar daarvoor. Dat is meer dan waarop deskundigen hadden gerekend. Volgens het ministerie van Handel geven de Amerikanen weer meer geld uit en ook zijn de investeringen door het bedrijfsleven gestegen. Geldtransporteur Brinks mag geen wapens gebruiken, zegt de rechter. Brinks wilde personeel wapens laten dragen vanwege gewelddadige overvallen op medewerkers van het bedrijf. Staatssecretaris Steven had een wapenvergunning geweigerd en dat is terecht, concludeert de rechter. Een vergunning wordt alleen gegeven in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Schaatscoach Gerard Kemkers treedt in dienst bij een voetbalclub, bij FC Groningen. Hij wordt er manager van een topsportcentrum. Daar wordt onder meer jong talent opgeleid. Kemkers was 12 jaar coach van de TVM schaatsploeg. Hij begeleidde onder meer Sven Kramer en Irene Wust. TVM heeft het contract beëindigd. Toen was Kemper nog in beeld als staatscoach van Noorwegen, Duitsland of Zuid-Korea.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 Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. De spitswisselstrook is eh, dicht vanwege een technische storing. En op eh, de A9 van uh, Amstelveen naar Alkmaar staat voor het knooppunt Kooimeer 3 kilometer file.